In huisje aan de overkant zijn de gordijnen neer. Daar loopt een flinke jongeman gebogen heen en weer. Hij bracht zijn deel verwijst. En ik hoor zijn stem als ik mijn oor dicht aan zijn venster leun. Moeder, ik kan je niet missen, dit hier zo stil om me heen mijn leven, als sneeuw voor de zonen verdween. Moeder, ik kan je niet missen, het is hier zo leeg om me heen. Brand in mijn ogen, het bond in mijn hart. Ach moeder, waarom? vraagt de af. Wat waren worden moet, nu jij daar ligt in grauw. Je was zo goed, je was zo lief, je zorgde dag en nacht. En in je leven geen zaal jezelf verdoemt. Moeder, ik kan je niet missen, zit hier zo stil om heen. Het is of geluk van mijn leven, als sneeuw voor de zonne verdween moeder, ik kan je niet missen. Het is hier zo leeg om me heen. Brand in mijn ogen, het bonst in mijn hart. Ach moeder, waarom heen?